De hele dag slag geleverd om de stad Slavjansk. Het leger zette vanmorgen de aanval in op dit separatistische bolwerk. separatisten zeggen dat ze een gevechtsvliegtuig en een helikopter van Oekraïne hebben neergehaald. Maar dat wordt door de Oekraïners tegengesproken. Generaal Sisi is officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Egypte. 96,9% van de kiezers heeft op Sisi gestemd. De monsterzegen voor de oud-legerleider werd al verwacht. Na de aankondiging gingen in Cairo honderden mensen de straat op. Sisi wordt waarschijnlijk eind deze week geïnaugureerd als president van Egypte. De Spaanse regering heeft het wetsontwerp klaar waarmee prins Felipe zijn vader kan opvolgen als koning van Spanje. Het wetsontwerp kan op 18 juni van kracht worden, waarna Felipe op dezelfde dag of kort daarna in het parlement tot koning kan worden uitgeroepen. Felipe's vader, Juan Carlos, maakte gisteren zijn terugtreden bekend. De politie heeft in Houten een zeer grote hennepkwekerij ontdekt. Die was gevestigd in een kas. Na een anonieme tip trof de politie 16.000 hennepplanten aan. Daarmee is het de grootste hennepkwekerij die ooit in de provincie Utrecht werd aangetroffen. Er zijn drie mannen aangehouden. De Nederlandse hockeyers hebben hun tweede wedstrijd op het WK in Den Haag moeizaam gewonnen. Eén minuut voor tijd scoorde Robert Kemperman 2-1 tegen Zuid-Korea. In de eerste helft benutte Korea een strafcorner en Nederland een strafbal.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 Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er toch enkele gewonden... bij de grote brand bij Shell in Moerdijk. Twee tot vier mensen zijn licht gewond geraakt. zijn geen doden of vermisten. Rond kwart voor elf waren op het terrein van Shell in Moerdijk enkele explosies in een reactor met benzeen. Die explosies waren te horen tot in de wijde omtrek. Er kwamen meldingen uit onder meer Blijswijk, Delft, Zevenberg en Lekkerkerk. Op het industrieterrein ontstond een enorme vuurzee met metershoge vlammen. Het vuur was tot in Rotterdam.